moet van de Hoge Raad worden overgedaan. Jesse werd drie jaar geleden in zijn klaslokaal in Hoge Heide in West-Brabant doodgestoken... Julian C. kreeg daarvoor aan de rechtbank 12 jaar in TBS, maar het gerechtshof in Den Bosch maakte daar vorig jaar levenslang van. Julian C. weigerde zich voor het hof te laten verdedigen door een advocaat. Volgens de Hoge Raad is het hof in Den Bosch daar te gemakkelijk in meegegaan. Het gerechtshof in Arnhem moet de zaak nu nogmaals behandelen. Bij papierfabriek Parenco in Renkum verdwijnen 170 van de 400 banen, de meeste via gedwongen ontslagen. De vakbonden hebben ingestemd met een sociaal plan. Parenko stopt met de productie van krantenpapier omdat de markt daarmee verzadigd is. Met de overgebleven werknemers wordt geprobeerd om een nieuw soort papier te produceren, onder meer voor folders van Lidl. Van de twee productielijnen bij het Gelderse bedrijf wordt de één stilgelegd. Patat en ander gefrituurd, gefrituurd e- eten worden minder ongezond. De eisen aan de vaste frituurvetten die in de horeca worden gebruikt, worden verder aangescherpt. 2012 mag het frituurvet nog maar maximaal 5% transvetzuren bevatten. Nu is dat nog 20%. Deze transvetzuren verhogen het cholesterolgehalte en daarmee het risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast wordt al een paar jaar een campagne gevoerd om in de horeca meer vloeibaar frituurvet te gebruiken. Tokio heeft Parijs verdrongen als culinaire hoofdstad van de wereld. De Japanse hoofdstad heeft nu 11 drie-sterren restaurants. Parijs blijft steken op 10. Dat staat in de nieuwe Michelin-gids voor Tokio. De eerste plaats voor Tokio is wel relatief. De stad telt zo'n 160.000 restaurants. In Parijs zijn er zo'n 40.000. In het noorden van het land wordt gezocht naar een tamme oehoe. De grote zeldzame uil ontsnapte afgelopen weekend uit zijn kooi... bij een particuliere vogelhandelaar in West-Nieland. Wester-Nieland, een Groningsdorp, vlakbij de Waddenzee. Het dier is zittend ongeveer een meter groot. Mensen die de oehoe zien kunnen hem volgens kenners beter niet zelf benaderen. Het weer wisselend bewolkt en enkele bui, maar soms ook zon. Middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Morgen in de noordelijke helft van het land enige tijd regen. Verder veel wind en het blijft zacht.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 it's written in the past. Take a good look, my the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. change for quarter?